Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt de relschoppers in de Schilderswijk in Den Haag achterlijke gladiolen. De premier noemde het totaal onbestaanbaar dat er zaken worden vernield en dat de politie wordt aangevallen. Afgelopen nacht was het voor de derde achtereenvolgende nacht onrustig in de Schilderswijk... naar aanleiding van de dood van de Arubaan Henriques. Terreurgroep Islamitische Staat heeft foto's online gezet waarop strijders beelden aan stukken slaan. Het lijkt te gaan om beelden uit de historische Syrische stad Palmyra, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Volgens de tekst bij de foto's gaat het om beelden die mee zijn genomen door een smokkelaar. Oliemaatschappij BP heeft vanwege de olieramp in de Golf van Mexico een miljardenschikking getroffen met de Amerikaanse overheid. Bij de ramp met een lekkend boorplatform kwamen vijf jaar geleden elf mensen om het leven. Ook was er enorme milieuschade. BP betaalt 18,7 miljard dollar. Over ongeveer een kwartier begint in Utrecht de ploegenpresentatie van de Tour de France. In aanwezigheid van onder meer oud-tourwinnaars Jan Jansen en Joop Zoetemelk... worden alle 198 renners officieel voorgesteld. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht en toerdirecteur Christian Prudhomme... geven dan het startsein voor de 102e Tour. Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van Wimbledon. De als derde geplaatste schot Andy Murray versloeg Haase in drie sets 6-1, 6-1 en 6-4. In juli is het in Nederland nog nooit zo warm geweest sinds de metingen zijn begonnen. In Maastricht werd het vandaag 38,2 graden. Het record stond tot nu toe op 37,1 graden op 19 juli 2006 in het Zeeuwse Westdorpen. Afgelopen nacht was ook al de warmste nacht ooit, met hier en daar minima van 24 graden. Het weer in het midden en oosten is het nog 34 tot 38 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In het westen is het maar 22 tot 27 graden en kan er een regen- of onweersbui vallen. Morgenochtend trekken eventuele buien weg en breekt de zon door. Het wordt 25 tot 32 graden. Zaterdag wordt het weer extreem warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Apeldoorn-Duitsland bij Badma 4 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkenveen nog 2. De A12 Utrecht-Den Haag is dicht bij Gouda na een ongeluk tussen Reewijk en Zevenhuizen. Er staat 3 kilometer file. Omrijden kan via Rotterdam over de A20 en de A13 en dat lukt nog wel.